Levi van Eck met het NOS-journaal. In het buitengebied bij Halle in Gelderland zijn gisteravond twee vuilniszakken en een tas met explosieven gevonden. Volgens de politie ging het om een heel gevaarlijke stof. Daarom werd het gebied afgezet en waren veel hulpdiensten aanwezig. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft een robot ingezet om de explosieve stof weg te halen. De zakken en de tassen lagen er al een paar dagen, maar waar ze vandaan kwamen is nog niet bekend. Volgens de politie wordt de stof die erin zat gebruikt door criminelen. De naam van de man die wordt verdacht van de moord op de Britse parlementariër David Ames is Ali Harbi Ali, melden Britse media. De 25-jarige Brit van Somalische afkomst is naar een politiebureau in Londen overgebracht. Op basis van de antiterrorismewetgeving wordt hij voorlopig vastgehouden. De man was volgens Sky News niet bekend bij de veiligheidsdiensten. Hij werd vrijdag opgepakt op de plaats van de aanval, een kerk waar Emes was voor een bijeenkomst met inwoners van zijn kiesdistrict. De Britse politie ziet de aanval als een terreurdaad. Op La Palma zijn de afgelopen dagen nog eens honderden panden verwoest door de aanhoudende stroom lava. In totaal zijn er tegen de 2000 panden opgeslokt. Sinds afgelopen nacht zijn er opnieuw lichte en middelzware aardbevingen geweest... Dat toont volgens vulkanologen aan dat de vulkaanuitbarsting onverminderd aanhoudt. Archeologen hebben na 25 jaar weer een slachtoffer gevonden... van de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 na Christus. Het skelet werd ontdekt bij opgravingen in Herculaneum... de stad die met het nabijgelegen Pompeii door de uitbarsting werd bedekt onder een hete aslaag... Om meer over de vondst te weten te komen wordt een groot stuk lavasteen met daarin het skelet uitgehakt en naar een laboratorium gebracht. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe, maar het blijft zo goed als droog. Het koelt af naar 3 tot 9 graden.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 thought of you does things to me never before has someone been more unforgettable in every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 on something different You do you, it must be nice And I think it's rubbing off on me Oh yeah, step to the left, step to the right Do what you want What really matters And I think it's rubbing off on me mess with sorrow ben, haal ik sterren op voor jou. In een grote baan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 toen niet bij 愤怒。 zomer is jouw keuze ZFM.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

someone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 this world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 ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt vroeg, luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag. René Gap, zing het voor ze. de zon gepakt Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt Hey Donnie ouwe, zeg eens wat Als ik morgen de pep een maat geef kan ik zeggen dat ik heb geleefd. Het is altijd de feest waar ik ben geweest. Ik ben continu op een paper chase. René plankt die Mary door de week. Je wil niet weten wat hij in het weekend race. Smokkel, een blazer, Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber. Rijd daar hard, wel eens een bon gepakt. Zes maanden op vakantie, kom terug bruin gepakt. Duik in mijn zwembad en ik schenk wat. René, proost op het leven, grap. Ik heb die bon gepakt, maar ook een ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, maar ook een ton gepakt. Ik heb de mooiste op je feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat. Ik heb allemaal